En overlast gaat vaker voorkomen, was te zien in een filmpje. In een warmer klimaat kan lucht meer vocht bevatten. Daardoor neemt ook de kans op extreme buien toe. De nieuwste computermodellen laten zien dat vooral de zwaarste buien intensiever worden. Daarbij kunnen gevaarlijke valwinden ontstaan die veel schade kunnen aanrichten. Het KNMI denkt dat het vooral in steden nog warmer wordt... en dat er vaker problemen zullen zijn door droogte, vooral in het voorjaar. En over het klimaat gesproken. Jongeren maken zich er een stuk meer zorgen over dan volwassenen... blijkt uit een groot onderzoek van de Verenigde Naties. De onderzoekers denken ook, eh, denken ook dat binnen een aantal jaren... er meer steun is voor klimaatmaatregelen... als de scholieren van nu mogen stemmen. Er zit een extra ingrediënt in de noedels Tom Yum Pork... wat er niet in thuis hoort, namelijk stukjes glas. Het noedelbedrijf roept op om alle zakjes van het merk Mama... met de smaak pork terug te brengen naar de winkel. Hoe de glasplinters in de zakjes zijn gekomen is niet bekend. En we tikken bijna een record kabinetsformatie aan. De teller staat nu al op 223 dagen en over twee dagen gaat het record eraan. Er wordt deze week wel weer gepraat en onderhandeld over de kabinetspuzzel, vertelt verslaggever Roel Bolsjes. Dit keer gaan ze van woensdag tot vrijdag naar een landgoed in Hilversum en daar gaat de deur dicht en dan moeten er grote stappen gezet gaan worden. Eerder eh, waren ze ook al twee dagen en een nacht op dat eh, landgoed. Toen bleef Sigrid Kaag van D66 niet slapen. Nu wel. Nu blijft iedereen de volle drie dagen en twee nachten. Dus eh, de onderhandelingen moeten echt op stoom gaan komen deze week. Het weer volop herfst, het waait en het regent.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 Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breuken en Amsterdam-Zuidoost een kwartier. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Poort en Knopend Muidenberg 10 minuten op onthoud... Op de A10 de ring Amsterdam. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en knopen de Nieuwe Meer 5 minuten vertraging nog.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 Amnesty International vertrekt na 40 jaar uit Hongkong. Dat besluit is het gevolg van de veiligheidswet die China heeft ingevoerd. Zo kunnen we niet meer werken, zegt Amnesty. Alles wijst erop dat er in Sudan een staatsgreep wordt gepleegd. Na berichten over de arrestatie van de premier en zeker vijf ministers...